Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vannacht is geen over de toestand van prins Johan Frieso. Het laatste bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst is van gistermiddag. Toen maakte de RVD bekend dat de prins nog steeds niet buiten levensgevaar is en dat zijn toestand stabiel is. Ook werd toen gezegd dat de artsen pas over een paar dagen een prognose kunnen geven. Prins Johan Frieso ligt in een ziekenhuis in Innsbruck. Prins Willem-Alexander, zijn broer prins Constantijn en hun vrouwen en kinderen zijn gisteravond laat aangekomen in Leg. Ze zijn niet meer naar het ziekenhuis gegaan. Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook naar leg gegaan. Zij waren sinds gistermiddag bij prins Friso in het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbos. De verdachte is een man van 26 die voldoet aan het signalement en die een lichtblauwe Ford K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbos een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Waarschijnlijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. De verdachte krijgt beperkingen opgelegd en mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. In het Amsterdamse debatcentrum De Bali is de omstreden sharia-geleerde Haitham al-Haddad in debat gegaan met onder andere GroenLinks-Kamerlid Dibi. Tegen de komst van Haddad was veel protest. Hij zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. Het debat verliep rustig. Volgens Dibi liet de discussie zien dat een open samenleving sterk genoeg is om met extreme opvattingen om te gaan. De FBI heeft een man opgepakt die een zelfmoordaanslag wilde plegen op het Capitool, het Amerikaanse congres. De verdachte is een man van 29 van Marokkaanse afkomst. De FBI hield hem al bijna een jaar in de gaten. Volgens de dienst is er op geen enkel moment gevaar geweest en is, was de situatie volledig onder controle. Het weer zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Morgen winterse buien en met maximaal 5 graden duidelijk koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.